ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De ANWB adviseert automobilisten vanaf vanavond 9 uur tot morgenochtend 11 uur niet de weg op te gaan. Het kan overal in het land zeer glad worden. Het KNMI heeft een voorwaarschuwing voor extreem weer afgegeven. De ijzel begint in het zuiden en kan zich in de loop van de avond snel over het land verspreiden. De kustprovincies krijgen volgens de meteorologen ook te maken met sneeuwbuien. Premier Balkenende vindt de stellingname van PVV-leider Wilders tegen de Europese Unie schadelijk voor de economie. Hij zegt dat in een interview met de GPD-bladen. Hoe kun je je zo achter de dijken terugtrekken als de economie zo afhankelijk is van het buitenland? Dat kan helemaal niet. Dan ben je bezig met een lijn die schadelijk is voor onze economie, zegt Balkenende. Mede daarom zal regeren met de PVV volgens hem heel moeilijk zijn. Balkenende houdt vol dat hij een coalitie met de PVV niet uitsluit. PvdA-leider Bos noemde dit onlangs duikgedrag. Bankpresident Wellink is nog niet optimistisch over het economisch herstel. De indruk dat het allemaal wel meevalt is niet terecht, zei hij in het NOS Radio 1-journaal. Er komen nog een paar honderdduizend werklozen bij en het herstel is erg fragiel. Daarom sluit Wellink nieuwe tegenslagen niet uit. De omstandigheden van de Tamil-vluchtelingen op Sri Lanka blijven slecht. Hulporganisaties en de VN hebben zware kritiek op de situatie in de kampen... waar nog steeds 10.000 Tamils hun toevlucht hebben gezocht. Teruggekeerde vluchtelingen klagen over een gebrek aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Marcus Bakker, de voormalige fractieleider van de Communistische Partij van Nederland, is overleden. Bakker zat van 1956 tot 1982 in de Tweede Kamer. Hij was ook hoofdredacteur van De Waarheid, de partijkrant van het CPN. In 1982 droeg hij het fractievoorzitterschap over aan Ina Brouwer. Bakker stond bekend als een scherp en geestig debater, maar ook als een onbuigzame en harde communist. Marcus Bakker was 86 jaar. Het weer. Eerst wat zon. Verder geldt dus voor later vandaag een waarschuwing voor gladheid door regen en ijzel.